Dit was het NOS Journaal. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A27 Almere-Breda tussen Everdingen en Gorkum. En op de A28 Utrecht-Zwolle.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 En dan heb ik het natuurlijk over de Mavericks. Dit is afkomstig van een cd, The Best of the Mavericks, uit 1994, eh, 1999 om helemaal precies te zijn. En eh, ja, de, de Raul Malo, hij heeft besloten om een, eh, een solo carrière op te bouwen. Maar ik heb begrepen dat de Mavericks nog steeds niet uit elkaar zijn hoor. Net als de Eagles gewoon een 14 jaar lange vakantie nemen en dan weer helemaal terugkomen. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. you me. I'll get back with you as soon as I can. Thank you. God bless. Crying for Me, Toby Keat, Dave Cuss, Marcus Miller, en Arthur Thompson. Got the news on Friday morning, but a tear I couldn't find. showed me how I'm supposed to live And now you showed me how to die I was lost till Sunday morning I woke up to face my fear While writing you this goodbye song I found a tear I'm gonna miss that smile I'm gonna miss you, my friend Even though it hurts the way it ended up I do it all again So play it sweet in heaven Cause that's right where you wanna be I'm not crying cause I feel so sorry for you Crying for me I got up and dialed your number your voice came on the line With that old familiar message I'd heard a thousand times It just said, sorry that I missed you Leave a message and God bless I know you think I'm crazy But I had to hear your voice, I guess I'm gonna miss that smile I'm gonna miss you, my friend even though it hurts the way it ended up I'll Do it all again So play it sweet in heaven Cause that's right where you wanna be I'm not crying cause I feel so sorry for you I'm Crying for me sad smile I'm gonna miss you, my friend Even though it hurts waiting way it up I'd do it all again So play it sweet in heaven Cause that's right where you wanna be I'm not crying cause I feel so sorry for you I'm crying for me titel Crying For Me, geschreven door Toby Keith. Hij had ook de lead vocals en ik zei al, Dave Koss, Marcus Miller en Arthur Thompson, zij deden ook mee op dit nummer. Look Who's Back in Love, Jonathan Singleton. Hij heeft het zelf geschreven en bracht het uit op zijn cd op Universal Records. soms dan heb je wel eens momenten dat je iemand ziet en eh, dan hoor je daarvan, ja, die is net eh, weg bij haar of zijn partner. Maar die zal niet zo heel lang alleen blijven. En dat is misschien ook wel eh, autobiografisch van Doug Johnson en Phil O'Donnell. She won't be lonely for long. Dit is Clay Walker. Something about the way she's wearing her dress. lonely nog zo'n man met een eh, echte country stem, zoals ze dat zo mooi kunnen omschrijven. Ik heb het over Colin Ray. Van zijn cd In This Life. You can take it with you. En dat is een goed advies. was afgelopen zondag eh, in eh, Oase hier in eh, Tilburg, een partycentrum Oase hier in Tilburg. En daar trad op niemand minder dan de formatie Savannah. Hadden prachtige muziek, onder andere ook muziek van deze Billy Dean, maar... Een herzlichen applaus voor Wilma en Marcel Smulders. Die waren er ook bij, samen met Joe Brosio. Een nummer wat eigenlijk geschreven is door Lionel Richie. Die contemplating oh all my love. Spent a night in LA, guess the fast life let me go. Just you and I. Wanted you to know that my playing days are over. Was all guess the fast life let me go Now all that's changed I finally made up my mind just anticipating Dank u, sir. En natuurlijk brachten ze ook stukjes van hun laatst verschenen cd. Geproduceerd door niemand minder dan Billy Yates. One kiss. I'm just one kiss away from a party. you, it's goodbye. that I could say A strong feeling started up inside I knew time would not erase away Eh, Beth Nielsen Chapman pas geleden weer een nieuwe cd heeft uitgebracht. Maar ik greep terug naar een cd uit 1993 eh, en daarvan You Hold the Key, oftewel de titeltrack van die cd. De Bluegrass Album Volume 4. Een aantal mensen zijn bij elkaar gekomen en zeiden tegen elkaar van... Laat ons maar eens mooie muziek gaan opnemen. Watson, G.D. Crow, Jerry Douglas, Bobby Hicks en Todd Phillips. Dat zijn mensen die regelmatig in de studio te vinden zijn eh, voor andere artiesten. En zij zeiden tegen elkaar van laat ons samen ook eens een keer mooie muziek gaan maken. Andrew Duff, hij schreef het voor Ronnie Dunn, Bleed Red, Radio Edit. Say we're sorry, for it's too late, give forgive. zijn zien. We zijn allemaal hetzelfde, want als we bloeden dan is het allemaal rood. Als je buiten kijkt, tenminste als ik nu buiten kijk vanuit mijn studiootje, dan zie ik dat het regent. David Neil, hij vraagt erom. Let it rain. It's hard to find perfect time say something you know. It's gonna change everything. living with the shame It ain't nothing like the pain that I saw on her face Now me and my pile of things That she threw out the window Drowning next to me seven years ago Can't hide the one night I forgot to wear that someone on my lips It's too late to turn around When the shades start coming down The guilt you feel's the last thing on your Neil Young Band, eh, daar maakt eh, Lee Bryce deel van uit. En dat is ook een eh, singer-songwriter eigenlijk. Hij heeft het nummer geschreven Crazy Girl voor die band. Republic, zo heet de platenmaatschappij waar zij hun cd uitbrengen. Baby, why you wanna cry? You really ought to know that I just to walk schreef het al in 2010, maar het zou toch nog tot 2011 duren voordat het op een cd'tje kwam. De Eli, Eli Young Band, Eli Young Band, zo heet het helemaal. Ashley Gearing, ook zij is een singer-songwriter. Heeft een contract getekend bij Curb Records en het is een nieuwkomer in de country scene. Five more minutes. There's a girl out on the back porch trying to say in the kitchen, flicking on and prachtig geschreven door eh, deze Ashley Gearing. En eh, ja, ik zeg al, het is een nieuwkomer in, eh, in de country scene. Deze man draait alweer wat langer mee. En dan heb ik het over Darius Rucker. Hij schreef het samen met Frank Rogers, die het ook geproduceerd heeft voor deze Darius Ruckers. This! Got a baby girl sleeping in my bedroom and her mama laughing in my arms. There's a sound of rain on the rooftop And the game's about to start I don't really know how I got here But I'm so glad that I did And it's crazy to think that one little thing Could have changed all of this Maybe it didn't turn out like I planned Maybe that's why I'm such, such a lucky man For every stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know Thank God for all I missed Cause it led me here to this Like the girl that I loved in high school said she could do better All the college I wanted to go to Till I got that letter All the fights and the tears and the heartache I thought I'd never get through And the moment I almost gave up All led me here to you I didn't understand it way back when But sitting here right now It all makes perfect sense stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far All the girls that broke my heart All the doors that I had to close All the things I knew but I didn't know And now I got an angel looking out for me today So nothing's a mistake Every stoplight I didn't make Every chance I did or I didn't take All the nights I went too far ook in Amerika gebeurt dat eh, bekende artiesten eigenlijk nog maar weinig werk hebben. Althans, weinig eh, cd's mogen maken van de platenmaatschappij. En daarom is er een eh, platenmaatschappij opgericht die luistert naar de naam Rednecks Record. En daar gaan de artiesten naartoe die eigenlijk geen platencontract meer hebben, maar nog steeds mooie muziek willen maken. River Rutherford, Sam en Annie Tate. Zij schreven dit samen voor Gretchen Wilson. onbegrijpelijk dat die geen platencontract meer heeft, hè? If I had it my way This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back I don't care if I'm your first love But I'd love to be your last give my But I'd love to be your land.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 In plaats, van daar, in plaats daarvan werden de huizen geraakt van twee Afghaanse families. 12 van de 14 doden zijn kinderen. De NAVO stelt een onderzoek in. In de Servische hoofdstad Belgrado worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege een demonstratie van ultranationalisten. Ze protesteren tegen de arrestatie van de oud-Bosnisch-Servische generaal Mladic, die zij als een held beschouwen. De nationalisten willen niet dat hij wordt uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Mladic wordt onder meer verdacht van oorlogsmisdaden en volkenmoord. De Nederlandse spoorwegen hebben afgelopen nacht een extra trein laten rijden om gestrande bezoekers van het concert van de Toppers naar huis te brengen. Op het station van Leiden stonden rond half vier vannacht nog zo'n 300 mensen vergeefs op een trein te wachten. Door werkzaamheden reden er op dat tijdstip geen treinen tussen Leiden Centraal, Den Haag en Delft. DNS wilde eerst bussen inzetten, maar er konden op dat tijdstip niet zo snel buschauffeurs worden gevonden. In de strijd om het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft Mohammed bin Haman uit Qatar zich teruggetrokken. De huidige voorzitter, Sepp Blatter, is nu nog de enige kandidaat. Bin Hammam moet net als de Zwitserse Blatter voor de ethische commissie van de FIFA verschijnen vanwege beschuldigingen van corruptie en voelt zich daardoor beschadigd. Blatter lijkt nu zeker van herverkiezing, maar de ethische commissie van de FIFA kan hem nog ongeschikt verklaren voor de topfunctie. Gisteravond hebben 3,4 miljoen mensen naar de finale gekeken van de Champions League tussen Barcelona en Manchester United. Daarmee is het de best bekeken finale van de afgelopen 10 jaar. De wedstrijd werd met 3-1 gewonnen door Barcelona, dat zeker in de tweede helft oppermachtig was. En dan het weer. In het noorden.